10 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Turkse politie heeft 15 mensen gearresteerd in een actie gericht tegen de Koerdische PKK. Turkije houdt de verboden PKK verantwoordelijk voor de aanslag van vrijdag in Diyarbakir, waarbij 11 mensen omkwamen. Volgens het Turkse staatspersbureau zijn op verschillende plaatsen in de stad mensen opgepakt. Spanningen tussen de Turkse autoriteiten en Koerdische groepen zijn flink toegenomen. De Turken pakten deze week elf Koerdische parlementsleden op. Ze zouden banden hebben met de PKK. In Nevada is de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump tijdens een toespraak plotseling door beveiligers van het podium gehaald. Het gebeurde nadat iemand in het publiek wapen zou hebben geroepen. Terwijl Trump door beveiligers werd weggevoerd, werd in het publiek een man overmeesterd. Kort daarna bleek dat hij geen wapen had, alleen een bord met de tekst Republikeinen tegen Trump. Na een ondervraging kwam de man weer vrij en na het incident kwam Trump weer het podium op en vervolgde hij zijn toespraak. Een rechtbank in Zuid-Korea heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd... voor twee voormalige medewerkers van president Park. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het corruptieschandaal rond de president. De zaak draait om een vriendin van Park... die ongeoorloofde invloed zou hebben uitgeoefend op het staatsbeleid. Ze zou zich onder meer hebben bemoeid met de aanstelling van ministers... en haar connecties met Park hebben misbruikt om bedrijven geld af te troggelen. De vriendin van Park werd deze week opgepakt op verdenking van corruptie. Het weer geregeld buien, mogelijk met onweer of hagel.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 Jan Klaassen, de trompetter, die was het niet. Nee, het was James Morrison. En eh, ik neem u vervolgens, luisteraars, even mee naar Tokio. Dat doe ik met Najee, Tokyo Blue. wakker worden is dat. Althans wat mij betreft, ja ik ben al wakker eigenlijk hoor. En ik kwam hier aan, gereden vanuit Bloemendaal richting eh, Zandvoort langs de boulevard hier via de zeeweg natuurlijk gegaan. En uh, tjonge, tjonge, tjonge, wat een weertje, wat een weertje. En maar wel mooi gezicht dan boven die zee. Want dan zie je van die buien zie hangen boven zee. Dat geeft dan zo'n eh, zo'n waas van ja, regendruppels in de verte. Kan je mooi fotograferen, heb ik gedaan vanmorgen. Fantastisch. Paris Groove beetje groeven, hè? Bent u wel in de moed voor een groefje? Of alleen maar koffie, zorgen ze natuurlijk. Ja, alleen maar koffie natuurlijk. Een beetje muziek op de achtergrond is ook nooit weg. En dan lekkere jazzy muziek van The Rippertons met Russ Freeman. accordeonnetje, dat geeft dan die speciale Parijse sfeer eraan. Het was Paris Groove, uh, vertolkt door uh, de Ripperton samen met Russ Freeman. Niet Morgan Freeman, dat is natuurlijk een, eh, een acteur die ik zeer bewonder. Want die maakt hele mooie thrillers, spannende, spannende films om naar te kijken. Nou, dit was een spannend werkje om naar te luisteren. En na al dit instrumentale geweld, ga ik maar eens op naar geweld... ga ik over naar een jazzy zangeres die ik ook zeer bewonder... Ze luistert naar de naam Diana Kroll. Niet alleen als ik roep. Als iedereen er roept, dan, dan, eh, dan keert ze gewoon haar hoofd om. Ze, ja, ik ben Diana Kroll. That's wonderful. It's wonderful. It's for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame. marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful night. Mom. Bossa Gezongen door Diane Kroll. En zij heeft of had, dat weet ik allemaal niet. Eh, maar in elk geval, zij had een... Eh, of ze heeft dat, <laughs> een relatie met Elvis Costello. Ja. Ik heb haar ooit eh, live mogen zien in de Rotterdamse Doelen... met een groot orkest erachter. Geweldige zangeres en een geweldige pianiste ook. Want ze begeleidt zichzelf meestal aan de vleugel... of achter een, een gewone piano een genot om naar te luisteren. Nou, daar heeft u zojuist getuige van kunnen zijn. Joni Mitchell, dat is ook een zangeres die ik zeer bewonder. En dan zult u zeggen, ja, Joni Mitchell is meer een popzangeres. Ja. Is wel een beetje waar wat u zegt, maar stormy weather. En dat hebben we een beetje buiten nu. Dat is toch een beetje vervelend weer met, met regen en af en toe wind. Eh, als je dat draait van Joni Mitchell, dan klinkt het toch best jazzy. There's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining. the time when he went away. The blues stepped up and met me. If he's gone to stay, that old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining. Oh. My Man and I Are Together. It's always stormy weather. Nou, dat klinkt niet als een relatie waarvan je zegt van yes. <laughs> maar wel prachtig. En Jazzy gezongen door Joni Mitchell. Ik ga straks nog een nummer van haar draaien. Ehm, ja, dat kan niet laten. Dat is zo'n mooi nummer ook. Dat heet eh, Answer Me. En het is een eh, eh, Engelse versie eigenlijk van Mutterlijn. En dat werd vroeger gezongen door Rudolf Shock. Ook al geen jazzzanger. Maar ja, zo'n mooi nummer. En het past best wel in het programma, vind ik zelf. Nou, daar moet u het dan maar mee doen. Eh, maar Just Jazz, ik wil het u niet onthouden. Nou, dan heb ik een nerveuze drummer opgezocht. Maar hij begeleidt hem wel de Golden Man of Jazz. En het swingt wel als een godgieter, zo zeggen ze dat dan. Jazz met Just Jazz. Zo heet het nummer. Ja, muzikanten zeggen wel zonder elkaar... als je het hebt over een nummer van Paul Simon. Dat is natuurlijk een popmuzikant. Uh, eh, 50 eh, Ways to Leave Your Lover. Zeggen muzikanten die van een drankje houden... wel eens onder elkaar van... Uh, eh, 50 Ways to Love Your Liver. dit wordt gezongen nu door een jazzzangeres, Sophie Milman, of Mitman. Even kijken hoor. Nee, Sophie Mitman Moet wel goed zeggen natuurlijk. zij zingt het op een jazzy manier. Het eh, popliedje van Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Of, ik zei het net al zoals muzikanten zeggen... 50 manieren om je leven lief te hebben.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 He said, Why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you will begin to see the light. And then he kissed me, and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back jack, make a new plan, stand. Don't need to be coy, just get to the maar nauwelijks bij stil blijven zitten, althans. Als ik mezelf naga. Ik zit echt de hup op mijn kurk hoor nu. <laughs> Ach, dan heb ik die lieve dame nog uitgescholden ook net. Want ik, ik schold eruit voor Sophie Midman. Maar het is eh, echt een Leo die er staat. Sophie Milman. Ik heb mijn leesbrilletje inmiddels opgezet, luisteraars. En dat maakt allemaal dat ik het op de computer allemaal wat beter kan lezen. De namen die voorbij komen. Nou, maar goed ook, hè. Maar wat, eh, wat hè. Lekker. Heerlijk. 50 Ways to Leave Your Lover, bekend van Paul Simon. Nu in een jazzy jasje gestoken door eh, Sophie, en dan krijg het nu goed, Milman. We gaan eh, even naar de, uh, uh, de Three Jazzmen luisteren. Het zijn er drie, volgens de titel. Ik weet niet of het er echt drie zijn in het combo, maar we gaan er naar luisteren. En we gaan dansen of the Sugar Plum Fairy. Dance of the Sugar Plum Fairy, zo is de titel namelijk. En het zou, het zou met het suikerfeest te maken kunnen hebben, ik weet het niet. Nou ja, dan zijn het misschien wel eh, van die Arabieren die staan te toeteren. Ik weet het niet. We zullen het luisteren. Jazzman. Met eh, het nummer, was, het, was de titel ook weer? Oh ja, Dance of the Sugar Plum. Nou, ik uh, associeerde dat een klein beetje met het suikerfeest. Nou, misschien was dat ook wel zo. En eh, bent u een beetje wakker geworden, denk ik. Hè? Want dat was best wel een beetje, een beetje heftig, dat nummer. Nou, moet ik dan wat, wat rustig... Nee, ik ga, ik ga helemaal niks rustig draaien. Ik ga gewoon terug naar de prettige samenwerking... tussen Oscar Peterson en Louis Armstrong... Die konden zo lekker met elkaar overweg. Dat is ook te horen hoor. Maar ja, het is gewoon eh, just one of those things. It was just one of those things. Just one of those craziest flings.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 It was great fun. It was just one of those things. those bells that now and then rings. It's just one of those things, oh, one of those nights. Just one of those fabulous flights, or trips to the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things, oh, if we thought a bit of the end of it, mm, we started painting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun. Is is just one of those Oscar Peterson samen met eh, natuurlijk eh, Louis Armstrong. Nou, die herkent u uit duizenden. Die mooie stem, die mooie diep gevoicede stem. Ja, Sinterklaas, die heeft ook een hele, hele donkere stem, hè, Sinterklaas. Ik heb inderdaad een hele zware stem, Jacques. Komt u nog naar Nederland dit jaar Sinterklaas... met al die discussies over uw eh, zwarte hulpje? Ik kom met mijn originele zwarte pieten naar Nederland... en eh, ik ga voor jullie draaien het speciale nummer... gerelateerd aan mijn zwarte pieten. That Old Black Magic. Mr. Rod Stewart is dit. The American Songbook. En daar ga ik een beetje aandacht aan besteden, de rest van het programma. That old black magic has me. Black Magic of Zwarte Piet. Ja, hij moet gewoon blijven. Ja, Brit in de wereld eruit door, die zei zelfs... ja, slaven, dat wordt met, eh, Zwarte Piet wordt met slaven vergeleken. Ja, helemaal niet waar. Eh, dat kan helemaal niet, zei Brit, want eh, ze werken maar drie, <laughs> drie weken per jaar. Nou, daar kan je toch niet slavenarbeid noemen. En dan ook nog voor Sinterklaas, dat is nog wel leuk werk. Ah, laten we er maar mee ophouden met die discussie. Ik neem gewoon Zwarte Pieten mee. Doe ik gewoon, luisteraars. Dat is nou eenmaal voor mij, eh, eh, ja, nou, het hoort erbij. Honeysuckle Rose. Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When passing by, flowers droop and sigh, and I knew the reason why. Your merch, sweeter goodness knows, honeysuckle rose. Jane Monheit. I don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seeps the honey fair. It drips. You're gonna his nose. Honeysuckle Grove, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sick, yeah, every honeybee fills with jealousy when that she out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle Rose, when you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're oh, my sweetest goodness knows. Honeysuckle Rose. If a took at my cup. Your home, my shiver hooker, and it's sweet, so sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seeps the honey fairly drips. Your conviction, goodness knows, honeysuckle rose. you're out with me And I'm playing goodness knows Honeysuckle rose When you're passing by Flowers droop inside, And I know the reason why You're much sweeter, goodness knows Honeysuckle rose Don't burn sugar Get sugar, give to touch my cup You're my sugar And it's sweet when you stir it get up when I'm taking sips from your tasty lips. Seeps the honey fairly drives your confection goodness knows. Honeysuckle roll, bo bo bo bo bo bo bo, honeysuckle, mm, honeysuckle. Annie Sakoroos. Eh, dat was eh, niemand minder dan Jane Monheit. En ze werd begeleid door Frans Waller, onder meer. We gaan eh, een stukje Close Harmony draaien. ook een swingende jazzy Close Harmony, moet ik zeggen. Het wordt gezongen door de Overtones. Het is een heel bekend nummer van Billy Joel, onder andere. Weer een popzanger. Ja, een hele popmuziek wordt toch ook verjazzed. Dat blijkt wel. The Longest Time, u kent het vast wel. Nou, dit is heerlijk Close Harmony, jazzy gezongen door The Overtones. Nee, dat is niet de goeie. Dat is niet de goeie. Dat waren niet de Overtones. Dit wel.